Stel maar aan mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus Wel. Nee, echt niet serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen.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 Moulijn overleed vannacht na een herseninfarct. Minister Schippers van Sport roemt hem als een unieke sportman... Mede door zijn trouw aan Feyenoord is hij volgens haar altijd een clubicoon gebleven. Op de website van de club wordt Moulijn de beste Feyenoorder aller tijden genoemd. Oud-Feyenoorder Rinus Israël zegt dat Moulijn een mooi mens was. Oud-Ajaxiet Sjaak Zwart noemt Moulijn een geweldige linksbuiten, een fenomeen en een vriend. In Duitsland worden de regels voor de producenten van veevoer aangescherpt... Het ministerie van Landbouw heeft daartoe besloten vanwege het dioxineschandaal in verschillende deelstaten. Het giftige dioxine is via besmet veevoer terechtgekomen op veel veehouderijen in Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Turingen, Saxe en Saxen-Anhalt. Alleen al in Neder-Saxe zijn meer dan duizend veehouderijen gesloten. De dioxine is via veevoer in eieren en pluimveevlees terechtgekomen. Op de website van Taxicentrale Amsterdam zijn korte tijd 27 klachten en sollicitatiebrieven te zien geweest. Ook waren op ingevulde webformulieren adresgegevens en telefoonnummers te zien. TCA zegt dat er een hacker actief is geweest en gaat de gedupeerde excuses aanbieden. Burgemeester Jacobs van Helmond, die vanwege bedreigingen zijn taken had neergelegd, is weer fulltime aan het werk. Hij wordt niet meer beveiligd en de politiepost bij zijn huis is weg. Jacob sprak vandaag voor het eerst sinds begin december weer in het openbaar. Vermoed wordt dat de bedreigingen uit de Helmondse drugswereld komen. Dealers zijn kwaad over de opening van een tweede koffieshop in de stad. Er is één verdachte in de zaak.